Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Veel organisaties hebben maatregelen genomen vanwege de storm van morgenmiddag. Zo zijn alle voetbalwedstrijden geschrapt, heeft KLM tientallen Europese vluchten geannuleerd... en gaan er veel minder boten van en naar Terschelling. Rijkswaterstaat waarschuwt dat mensen op de weg rekening moeten houden met gevaarlijke rijomstandigheden. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland. Die code geldt van 4 uur morgenmiddag tot zeker 10 uur s avonds. Er worden zeer zware windstoten en stevige buien verwacht. Een militair die in Thailand 20 mensen heeft doodgeschoten... verschuilt zich nog altijd in een winkelcentrum. Dat is omsingeld door de politie en het Thaise leger. De militair schoot eerder vandaag drie mensen dood op een legerbasis... en richtte vervolgens een bloedbad aan in en om dat winkelcentrum. Honderden mensen zijn veilig weggekomen. Hoeveel er nog binnen zijn is niet duidelijk. Ook het motief van de Thaise militair is nog niet bekend. Er ligt een plan om racisme en discriminatie in het voetbal aan te pakken. Zo kunnen fans en spelers die zich misdragen zwaarder worden gestraft... en komt er een app om wangedrag op tribunes door te geven. Het kabinet en de KNVB trekken 14 miljoen euro uit voor het plan. Vijf Britten zijn in Frankrijk besmet geraakt met het coronavirus. Ze verbleven in een resort in de Franse Alpen... op hetzelfde adres als een Brit die daarvoor in Singapore was geweest. In Frankrijk zijn nu elf mensen besmet... In China staat het totaal aantal besmettingen nu op ruim 34.000. Er zijn meer dan 720 mensen overleden. Bij de Fed Cup in Den Haag heeft tennister Kiki Bertens Nederland op een 2-1 voorsprong gezet. Bertens won in twee sets van de Wit-Russische Arina Sabalenka. De ploeg van Paul Haarhuis heeft nu nog maar één overwinning nodig... om te kunnen meedoen aan de Fed Cup Finals in april. Het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog.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 I'm from Stavanger, bitch. I'm from Stavanger, bitch. to Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone you wanna fork. I tell her you no understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. room in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch.